12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Agenten zijn opnieuw aan het zoeken naar de vermiste Anja Schaap. Dit keer kammen ze samen met vrijwilligers een gebied uit... in de buurt van de Duinen bij Katwijk. En dat doen ze op basis van nieuwe informatie. De 33-jarige Schaap verliet op 29 mei s'nachts een café in Katwijk... en verdween daarna spoorloos. Twee dagen later werd in een sloot in het stadje haar tas gevonden. De politie zocht al twee keer eerder in de duinen en het water rond Katwijk. Maar dat leverde niets op. De Verenigde Staten gaan voorlopig geen nieuwe Turkse F-35-piloten meer opleiden... melden twee anonieme Amerikaanse functionarissen aan persbureau Reuters. Het is een volgende stap in het conflict tussen de VS en Turkije. Washington neemt het Turkije kwalijk dat het de aankoop van Russische S-400 luchtafweerraketten doorzet. Verzekeraar Vivat wordt overgenomen door verzekeraar NN Group en verzekeringsbedrijf Atora. Nu is Vivat, waaronder Reaal en levensverzekeraar Zwitserleven vallen, nog in Chinese handen. Het Chinese Anbang was al een tijd op zoek naar een koper voor de voormalige Nederlandse verzekeraar. In Nederland zijn zo'n 2,3 miljoen Vivat-polishouders. Het merendeel gaat om levensverzekeringen. Voor de verzekerden zal er weinig veranderen. Zij houden dezelfde rechten en plichten. Een boorplatform in de Noordzee is vannacht geëvacueerd... nadat er een bevoorradingsschip tegenaan was gevaren. Op het platform, ter hoogte van Noorwegen, zaten 276 mensen. Ze zijn met helikopters naar platforms in de buurt gebracht. Niemand raakte gewond. Loslopende schapen hebben een file veroorzaakt op de A50 bij Loenen in Gelderland. In de richting Apeldoorn zijn twee rijstroken afgezet. De politie probeert de dieren te vangen. Volgens de ANWB levert dat een vertraging op van ruim een uur. Het weer. Het is vrij zonnig. Het wordt 23 tot 27 graden. Geleidelijk vanuit het zuidwesten bewolking en in de namiddag buien vanuit Zeeland.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 Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Get paid voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Um, Paris, midden februari. Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, borrow ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet day one, jij weet alles A1. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang niet real. You'd zeg het je net een Jamaican. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ik heel hard plat gaan slaan. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Lekker hoe ik op de tot in mijn hoofd. Niemand gaat dit doen en ik ben liever solo.